van 10 uur. Dit is Carolijn Bari met het N. De politie in Brussel is op zoek naar een rugzak waar mogelijk explosieven in zitten. Dat schrijft de Vlaamse krant De Standaard. Het is de rugzak die de terrorist Osama Krayem bij zich had op een metrostation in Brussel. Krayem werd gisteren opgepakt bij een grote politieactie. Bij die actie werd ook Mohamed Abrini aangehouden. Hij bekende vandaag dat hij de man met het hoedje is... die vluchtte na de aanslagen op vliegveld Zaventem. De Belgische politie is ook nog op zoek naar een derde terreurverdachte. De politie is bang dat hij ergens in Brussel verscholen zit... en de rugzak met explosieven bij zich kan hebben. Bij de voormalige Lycra-fabriek van Dupont in Dordrecht... is tientallen jaren lang onveilig gewerkt. Dat meldt één Vandaag. De redactie kent tientallen vrouwen die mogelijk daardoor... miskramen of vruchtbaarheidsproblemen hebben gekregen. De vrouwen werkten zonder handschoenen of mondkapjes... met de giftige stof DMAC... Dupont wist al in 1980 dat dit gevaarlijk was en dat het personeel ertegen beschermd moest worden. In een reactie zegt het bedrijf dat de vrouwen nooit gezondheidsklachten hebben gemeld. Honderden betogers zijn in Parijs slaags geraakt met de politie. De politie zette traangas in om de actievoerders uit elkaar te drijven. Tienduizenden mensen protesteerden in de Franse hoofdstad tegen de versoepeling van het ontslagrecht. Ook willen ze geen einde aan de 35 uurige werkweek. In een woning in Deventer is een dode vrouw gevonden. De bewoner van het appartement is aangehouden. De politie vermoedt dat de man iets met de dood van de vrouw te maken heeft... maar onderzoek moet dat nog uitwijzen. Het is ook nog niet duidelijk hoe de vrouw om het leven is gekomen. In de eredivisie heeft koploper Ajax de uitwedstrijd tegen Cambuur met 1-0 gewonnen. Het enige doelpunt werd na een kwartier in de tweede helft gemaakt door Davy Klaassen. In de slotfase kwam Ajax nog goed weg. Vitesse ADO Den Haag eindigde in 2-2.